Kees Groot met het NOS-journaal. Tandartskosten voor kind dreigen niet meer in alle gevallen volledig te worden vergoed vanuit de basisverzekering. De grootste verzekeraars hebben maximumvergoedingen vastgesteld. Als een tandarts duurder is, moeten de ouders een deel van de rekening zelf betalen. De tandartstarieven zijn per 1 januari vrijgegeven. Het gebruik van maximumvergoedingen lijkt in strijd met de wet. Minister Schippers zegt dat het experiment met vrije tandartstarieven snel is afgelopen... als ouders moeten gaan bijbetalen voor de tandartszorg voor hun kinderen. De PvdA vindt de uitspraak van koningin Beatrix over de hoofddoek politiek gevoelig. Tijdens haar staatsbezoek aan Oman noemde de koningin het onzin dat een hoofddoek in die regio symbool is voor onderdrukking van vrouwen. PvdA-kamerlid Recour vindt dat in sommige gevallen een hoofddoek best op onderdrukking kan duiden. Premier Rutte antwoordde vandaag op eerdere kamervragen van de PVV dat bij een bezoek van de koningin aan een gebedshuis de kledingvoorschriften worden gerespecteerd. Het best verkochte boek van vorig jaar is het familieportret van Jenna Bloem. Er werden bijna 260.000 exemplaren van verkocht, blijkt uit cijfers van brancheorganisatie CPMB. Op 2 staat Sonny Boy van Anniet van der Zeil en op 3 Zomerhuis met zwembad van Herman Koch. In de top 10 staan zes boeken van Nederlandse auteurs. Dat is het hoogste aantal sinds 1999. Nederlanders die in Duitsland wonen en frauderen met een uitkering kunnen voortaan makkelijker worden opgespoord. Minister Kamp heeft daarover een verdrag gesloten met Duitsland. Het gaat bijvoorbeeld om mensen in de bijstand die verzwijgen dat ze in Duitsland werken of daar een huis hebben. Het verdrag moet omgekeerd ook Duitsers aanpakken die in Nederland werken en fraude plegen. Het weer vanavond en vannacht in het noorden en noordwesten kans op een bui. Het koelt af naar een graad of 3. Morgen wisselend bewolkt. Het wordt zo'n 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is minder druk dan gebruikelijk op donderdag. Er staan files van 3 kilometer en langer op de A4, Haag richting Amsterdam, voor Zoeterwoude 4 kilometer. Op de A4 richting Den Haag voor Zoeterwoude 5. A10, de ring van Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 4. Op de A12 Den Haag Utrecht voor Reewijk 3 kilometer. Op de A12 verderop richting Arnhem voor Driebergen 3. A15 Europoort Rotterdam voor Knoop het Vaanplein 5. De A15 van Rotterdam naar Europoort voor Spijkenisse 5. A20 richting Gouda voor knopen de Bresseplein 4 kilometer. A27 van Utrecht naar Almere voor Beeldhoven 3. De A27 van Utrecht naar Breda voor Gorkum 5 kilometer. A28 Utrecht richting Zwolle voor Leusten 4. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht voor knopen Rijnsweert 4 op de 28 van Amersfoort naar Utrecht staat ook een auto in brand bij de Uithof.